Titels die verwijzen naar moeder of naar namen van moeders. En eh, dat was eh, een redelijk eenvoudige opgave... want ongelooflijk veel nummers eh, in de jazz-titulatuur... hebben de naam van een dame. Vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... die zijn stem volledig kwijt is, zoals je hoort... en Nee, dat is niet omdat ik gisteren heb zitten juichen voor de eh, eh, Songfestivalbuis. Dat is zomaar een zomergriepje, zomaar zeggen. Eh, Mulder en Mulder, zoals gebruikelijk, starten dit programma How Do You Like Your Ex in the Morning. En dat heeft waarschijnlijk ook heel veel geklonken in ons land. Ik ga naar de eerste naam, Laura. Prachtige naam. Maar ja, wat ze in de name. De Millers hebben dat vertolkt. En we gaan luisteren naar eh, Laura. world of ordinary people, extraordinary people. I'm glad there is you. yours. I'm glad there is you. I'll live to love. I love to live with you beside me. This road so new I'll muddle through with you to guide me in this world where many, many play at love and hardly any stay in love. I'm so glad there is you. More than ever, I'm glad. kan het mooier zeggen dan meneer Johnny Hartman... In this world of extraordinary people, I'm glad there's you. Nou, een mooier ode kunnen we niet brengen. Tony Vos, die heeft eh, op de plaat onder meer gezet het nummer opgedragen aan mevrouw Elisabeth, Lady Elizabeth. dat is eigenlijk een afkorting van Cecilia of Celestine. In ieder geval Cecilia in het Romeins komt het van het eh, woord Celem, hemel, hemelse vrouw. Bud Powell aan de piano met de compositie van hemzelf, Celia. kwam Silia. Cilia. En van Cilia gaan we naar een nummer dat in de loop van de geschiedenis beroemd is geworden. Een nummer eh, van de Amerikanen Richard Rogers en Lawrence Hart. In 1937 gecomponeerd en ongelooflijk veel op de plaat gezet. In dit geval door het orkest Roberto Rico en his famous jazzband My Funny Valentine. strange deed, but too deep. When I'm close to you, dear, the stars fill the sky. So in love with you. En dat zul je altijd hebben. Zomaar op een dag als vandaag. En dat willen we helemaal niet. Want eh, het heet So In Love van Colport. We gaan naar My Funny Valentine. Roberto Rico. In de herkansing. Het blijft hardnekkig. Het blijft hardnekkig. time to speak. Are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. mooi. topsie Gaan we nu beluisteren. Een Nederlandse groep. Onder leiding van Koos van der Hout. Met eh, daarin twee Amerikaanse helden. Wanneer je superbassist John Clayton en meesterdrummer Jeff Hamilton uitnodigt... om mee te werken aan een sessie, kan er niets misgaan. Die twee die vormden destijds de backbone van het trio van pianist Monty Alexander... in de jaren 70 Um, Koos van der Hout heeft de twee heren uitgenodigd... samen met Frits Katté, die niet meer onder ons is... Axel Hagen, eh, Rob van Kreeveld... die we nog een half jaar voor zijn overlijden hebben kunnen bewonderen... in De Krocht en bassist Ben Jansen. En wij gaan luisteren naar een nummer genaamd Topsy. Mm-hmm. de noten van Rob van Kreveld... en de mooie gestopte trompet van Koos van der Hout. Ik ga nu naar een van de beste klarinetisten van ons land. Jan Morks, al lang niet meer onder ons... Ehm, was een, uh, een begenadigd klarinetist. Een tijdje in de Dutch Swing gespeeld. Later natuurlijk met zijn eigen groepen. En de naam die ik... Eh, uit zijn repertoire gehaald heb... die vandaag in ons thema past, namen van dames, is Aida. Ida. We hoorden nog links en rechts om ons heen. Aida, sweet as apple cider. <laughs> Jan Morgs met zijn quintet op eh, de sax dit keer. En aan het slagwerk onze eigen Zandvoortse Nanning van der Hoop. Ja, het wereldje is eh, goed, het jazzwereldje. Eh, ik ga nu iets laten horen in dit programma op Moederdag gewijd aan nummers die damesnamen als titel hebben dan wel verwijzingen naar moeder. En terecht vandaag, leuk. Het orkest van Max Rabe. Max Rabe is het pseudoniem voor Matthias Otto... een Duitse zanger en componist... en leider van het Palast Orkest. een fantastisch orkest... dat geheel is gespecialiseerd in het laten herleven... van het geluid van de Duitse dans- en filmmuziek uit de jaren 20 en 30. En van hem horen wij nu een eh, prachtige vertolking. De naam Dina, Dina, Berendina. Ja, je hoort het niet veel meer, maar de naam leeft nog. En alle berendina's daar dragen wij het stukken op. Dina, is er anyone fine? The reason you'll know her. So her for me, oh Dinah, with the Dixie eyes blazing. How I'd love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee, about a Oh, every night, why do I shake with fright, because my dynamite changed her mind about me. Dinah, if she wanted to shine, I would open an ocean liner just to be with Dinah Lee. gaan van Dina naar Nancy. En dan schiet natuurlijk bij ons onmiddellijk te binnen... het stuk op de plaat gezet door Frank Sinatra. Nancy with a laughing face... waarvan iedereen zegt speciaal voor zijn dochter gecomponeerd. Niets van waar. Het is in 42 bij Jimmy Van Heusen eh, gecomponeerd... en eh, Sinatra die zetten het op de plaat. En zijn dochter zei dan steeds... speciaal voor mij is dat gedaan. Maar hoe het ook zij, het is een prachtig nummer. En we kennen het allemaal natuurlijk in de vertolking... de mooie vertolking van Mr. Frank Sinatra himself. Nancy with the laughing face. Each day I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. I've got a terrible case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer. But summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Have you ever heard? mission bells ringing. Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No angel could replace Nancy with a laughing face. Keep Betty Grable, L'Amour and Turner She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face. van Nancy. Van Nancy gaan we naar Stella. Ik draag de volgende cd op aan alle mensen. Alle dames die Stella heten. Vandaag op deze prachtige zonnige moederdag. Stella by Starlight, vertolkt door het orkest van Frank van Lankeren. En we gaan nu naar Nina Simone. En die heeft eh, voor de minder goede momenten... die zijn er natuurlijk ook... They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you gonna do. They say you left a fuss and fight fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. it straight, set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bit of fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. what you gonna do now? Fats Waller, een beroemde pianist-entertainer... schreef ooit het stuk... Eh, Lulu is back in town. Gotta get my old tuxedo pressed. Gotta shoe a button on my vest. Cause tonight I've gotta look my best. Lulu's back in town. En eh, dit wordt vertolkt door Mel Tormé... die met zijn 13-mans orkest erachter met onder meer Mel Lewis op het slagwerk en Red Mitchell op de bas. De mooiste dingen laten horen. Bud Schenk op de altsax. Allemaal grote jongens. En het spettert van langs alle kanten. En dat mag vandaag. Lulu's back in town. You've heard about Margie. Heard about Donna. Heard about Susie. But Gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blind blondes and brunettes. Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. tonight I gotta look my best for Lulu I gotta find a few bucks somewhere Polish up my shoes and slick my hair Gotta get myself a boot in there Lulu You can tell all my pets All my blondes and brunettes Mr. Aldous regrets That he won't be around tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Back in Town. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En het thema eh, De Rode Draad is dames, namen en verwijzingen naar moeder. We gaan eh, nu luisteren naar een Nederlands trio. Trio Plus met dubbel Z. Rien Wulfraat op de piano. Ewout Huizing op de bas. En Karel Terriet op het slagwerk. Alice, Alicia, Alice in Wonderland. in Wonderland. We gaan het eerste uur ZFM Jazz afsluiten met eh, prachtige klanken. We gaan achteroverleunen met eh, het, een stuk gespeeld door eh, Harry Edison op trompet... Ben Webster op de saxofoon, piano Hank Jones, bas George Duvivier... en bij Clarence Johnston. En de laatste naam van het eerste uur is Kitty. En eh, ik hoop jullie allemaal het volgende uur weer te zien. En dan eh, gaan we verder met... nadat we gehad hebben... Laura... Ja... Elisabeth... Valentina... Topsy... Aida... Diana, Nancy... Stella... Mama... Lulu... Kitty... Kitty wordt het nadat we net Alice gehoord hadden.